Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Het treinverkeer in Duitsland ligt vandaag voor een groot deel plat vanwege een landelijke staking. Een machinistenvakbond heeft zijn leden opgeroepen het werk neer te leggen. De staking begon de afgelopen avond. Deutsche Bahn rekent erop dat de meeste lange afstandstreinen niet zullen rijden. Ook het regionale vervoer zal naar verwachting stilvallen. De machinisten willen een kortere werkweek en een beter loon. Het is de verwachting dat het treinverkeer zaterdagochtend weer normaal rijdt. Matthijs van Nieuwkerk stapt over naar RTL, meldt het AD op basis van anonieme bronnen. De krant schrijft dat het contract van Van Nieuwkerk ingaat op 1 januari. De 63-jarige presentator zou vanaf april onder meer een zondagavondshow gaan maken... waarin hij terugkijkt op de afgelopen week. Van Nieuwkerk stopte ruim een jaar geleden bij de publieke omroep... nadat hij in opspraak was geraakt vanwege jarenlang grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Door. De Verenigde Arabische Emiraten willen dat de VN-veiligheidsraad de komende dag stemt over een resolutie... waarin een onmiddellijk staakt het vuren wordt geëist in de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat zeggen diplomaten tegen persbureau Reuters. De Emiraten komen in actie naar aanleiding van een oproep van VN-chef Guterres. Die had met een beroep op een nauwelijks gebruikt artikel uit het VN-handvest... de Veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende catastrofe in de Gazastrook. De bouw van een nieuwe marinierskazerne in het Gelderse Nieuw-Milligen loopt vertraging op vanwege stikstof. Het ministerie van Defensie houdt rekening met een oponthoud van minimaal één jaar. De aanbesteding van de nieuwe kazerne zou volgende week beginnen. Maar dat gaat dus niet door, omdat er bij de bouw te veel stikstof wordt uitgestoten. Defensie moet daarom op zoek naar manieren om die uitstoot te compenseren. Het weer. De temperatuur ligt vannacht rond of net iets boven nul. In het noordoosten kan het glad zijn. Morgen valt eerst wat regen. In de middag breekt af en toe de zon door.